Kees met het NOS-journaal. De Puttense moordzaak heeft in hoger beroep 18 jaar celstraf gekregen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De straf is drie jaar hoger dan de rechtbank twee jaar geleden oplegde. Het hof acht bewezen dat de 36-jarige Rond P. de Puttense stewardess Christel Ambrosius in 1994 heeft verkracht en vermoord. Lange tijd werden de Puttenaren Wilco Fiets en Herman Dubois voor de moord verantwoordelijk gehouden. In 2002 werden ze na zeven jaar vrijgesproken. De Puttense moordzaak wordt gezien als een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de geschiedenis. De nieuwe interim-premier van Griekenland wordt Lucas Papadimos. Dat heeft het kantoor van de president bekendgemaakt na vier dagen van onderhandelen. Papadimos, een econoom, was tussen 1994 en 2002 president van de Griekse Centrale Bank. Hij was ook betrokken bij de invoering van de euro. Papadimos was vanaf 2002 acht jaar lang vicepresident van de Europese Centrale Bank. De naam van Papadimos zong al langer rond. Tot gisteren leken zijn kansen juist kleiner geworden. Hij zou te hoge eisen hebben gesteld. Bij een transportbedrijf in Maarhezen in Brabant zijn 21,5 miljoen sigaretten onderschept. De sigaretten werden dinsdagavond door de Fiat en de douane ontdekt in een loods. Er is niemand aangehouden, maar de eigenaar van de loods wordt wel als verdachte beschouwd. Minister Schippers vindt dat zorgverzekeraars patiënten op de hoogte moeten stellen van de kosten van behandelingen. Ze moeten achteraf een overzicht sturen, zei ze in de Tweede Kamer. Op die manier moeten patiënten meer inzicht krijgen in de kosten van de gezondheidszorg. Ze voelt er niet voor om ziekenhuizen al voor de behandeling een rekening te laten sturen, zoals de VVD wil. Schippers is bang voor wat ze noemde een brievenschrijfcircuit. Volgens Schippers is het wel een goed idee dat ziekenhuizen op hun website aangeven wat een behandeling kost. Het weer vanmiddag breekt op de meeste plaatsen geleidelijk de zon door. Alleen in het noorden en oosten blijft het bewolkt. Daar wordt het hooguit 6 graden. In de rest van het land maximaal 14 graden. Dit was het en... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Dordrecht 2 kilometer file door een ongeluk. En er heeft een kapotte bus gestaan op de A27 vanuit Breda naar Gorkum.